5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet een onderzoek instellen naar misstanden... in de snelgroeiende markt van nagelsalons. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel... en Seksueel Geweld tegen Kinderen Bolhaar... in reactie op een reportage van NOS op 3... over mensenhandel en uitbuiting in de nagelbranche. Bolhaar wil dat de inspectie, gemeente en politie... de misstanden actiever gaan opsporen. In Griekenland is een kabinetscrisis ontstaan vanwege het akkoord dat Griekenland met Macedonië heeft gesloten over de naamsverandering van dat land. Afgesproken is dat het Noord-Macedonië moet worden. Maar de Griekse minister van Defensie is het daar niet mee eens. Hij heeft zijn ontslag ingediend. Hij vindt dat Griekenland het alleenrecht heeft op de naam Macedonië... en wil dat het land een compleet andere naam aanneemt. In Apeldoorn heeft brand gewoed in een appartementencomplex. Zeker twee mensen raakten gewond. De brand brak uit op de zesde verdieping van de flat met zeven verdiepingen. Waarschijnlijk in een sauna. Alle 22 appartementen in het gebouw werden snel ontruimd. Sommige mensen ontvluchten het vuur via het balkon. Mathieu van der Poel is voor de vijfde keer Nederlands kampioen veldrijden geworden. De titelverdediger was oppermachtig in Huibergen in Brabant. Lars van der Haar werd op een dikke minuut tweede... Corné van Kessel eindigde als derde. Ook Lucinda Brandt prolongeerde haar Nederlandse titel. Marianne Vos pakte het zilver en Maud het brons. Sven Kramer is voor de tiende keer Europees kampioen allround schaatser geworden. Op de buitenbaan in het Italiaanse Colalbo, waar hij in 2007 zijn eerste EK-titel won, bleef hij Patrick Roest en de Noors Veranoende Pedersen voor. Roest won vandaag de 10.000 meter van Kramer, maar die had genoeg voorsprong voor de Europese titel. Het weer, ook vanavond wisselend bewolkt met buien en een stevige noordwestenwind met harde windstoten. In de loop van de nacht wat rustiger, minima tussen 2 en 6 graden.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 I guess every form of refuge which has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort.